Dit is Maud met het NOS Journaal. Een kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks trekt zich terug vanwege een integriteitskwestie. Het is Maya van der Steenhoven. Zij staat op de 24e plaats op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen volgende week. Van der Steenhoven is medebestuurder van een familiebedrijf, gevestigd op de Seychelles. Die functie heeft zij niet gemeld bij de integriteitscontrole van de partij. Volgens GroenLinks had zij dat wel moeten doen. De Duitse moordverdachte Marcel Hesse heeft bekend. Volgens de Duitse politie geeft de man toe dat hij maandag vanuit zijn ouderlijk huis in Herne de negenjarige buurjongen naar binnen had gelokt. In de kelder heeft hij hem 52 keer gestoken. Hesse zette de beelden van zijn daad op internet. Gisteren stak hij de 22-jarige man dood bij wie hij verbleef... nadat die hoorde dat Hesse werd gezocht door de politie. Hesse heeft zichzelf gisteren aangegeven. Verdachten van de aanslagen in Parijs bekeken op de dag zelf of ze wapens konden verstoppen op Schiphol. Dat heeft een van hen gezegd tijdens een verhoor. De man zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Brussel en in Parijs. Volgens hem was hij op 13 november 2015 samen met een andere jihadist met de bus naar Schiphol gegaan. Ze zochten daar een bagagekluis om wapens en explosieven te verstoppen. Na twee uur zoeken zijn ze weer vertrokken. Een paar uur later waren de aanslagen in Parijs en daarbij vielen 130 doden. Curaçao en Aruba zijn opnieuw getroffen door een aardbeving. Gisteren was er eentje van 4,8, die van vandaag had een kracht van 5,8. Niemand raakte gewond. Wel werd op Curaçao een bouwmarkt ontruimd, nadat de schappen naar beneden kwamen. Ook op Aruba werden klanten uit winkels gestuurd. Bij de bevingen waren 60 kilometer uit de kust op een diepte van 10 kilometer. Het weer vanavond en vannacht overal droog bij een graad of 2. Morgen afwisseling van zon en wolken bij maxima van zo'n 13 graden. In het noorden is er later kans op wat regen. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A12 Arnhem richting Utrecht is dicht bij Maarn. Dat komt door een ongeluk. Er staat file vanaf Veenendaal-West 3 kilometer. Omrijden kan vanaf knopend Maanderbroek via Barneveld en Amersfoort over de A30, A1 en de A28.